4 uur Raymond Seré met het NOS-journaal. Bij felle gevechten tussen twee stammen in Libië zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Dat is uit verschillende bronnen vernomen. Leden van de stammen van de Zwaai en de Tobu raakten slaags met elkaar in en rond de stad Koufra in het zuidoosten van Libië. De partijen bestookten elkaar met granaatwerpers en luchtdoelgeschut. Een lid van de Tobu-stam klaagde dat de leefomstandigheden van zijn volk nog slechter zijn dan onder dictator Gaddafi. Hij beschuldigde de nieuwe Libische regering ervan dat zij de zwaai steunt om de Tobo-stam uit te roeien. De centrale regering van Libië, de Nationale Overgangsraad... heeft na de val van Gaddafi moeite om plaatselijke strijdgroepen onder zijn gezag te brengen. Op veel plekken hebben de strijdgroepen die tegen het oude regime vochten de macht overgenomen. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft geen geld voor een project... waarbij de VS en Europa samen robots zouden sturen naar Mars plan was dat de VS en de EU in 2016 een satelliet in een baan rond Mars zouden brengen... en twee jaar later zouden twee robots landen op de rode planeet. De NASA had beloofd om ruim 1 miljard euro te betalen. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA zou bijna een miljard euro uittrekken... voor het zogeheten ExoMars-project. Nu Amerika afhaakt, kan Europa het project misschien voortzetten met Rusland. De Russen willen graag naar Mars, maar onlangs raakte een raket naar de planeet uit koers. Door het rookverbod in cafés, restaurants en op het werk... zijn rokers thuis niet meer gaan roken. Uit een Europees onderzoek is gebleken dat juist het omgekeerde het geval is. Ruim een kwart van de Europese rokers heeft besloten om thuis niet meer binnen te roken. Mensen gaan de tuin in of voor de deur staan en roken per saldo juist minder thuis. Sinds de rookverboden in Nederland steeg het aantal rokers dat binnenshuis geen sigaret meer opsteekt met 28 procent. In Frankrijk was dat 17 procent, in Ierland 25 en in Duitsland zelfs 38 procent. Zo blijkt uit het onderzoek. En dan het weer, vannacht mogelijk wat regen, kans op gladheid. Temperatuur rond het vriespunt, overdag grotendeels droog. Er is ook wat zon, middagtemperatuur rond 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Renze Klamer. Welkom in het derde uur van Dit is De Nacht. Wat eh, voorheen altijd de nacht op één heette en nu Dit is de Nacht mooier aansluitend bij onze andere titels. Dit is de dag en dit is de zondag. En eh, we hebben het vannacht gehad over, eh, over Valentijnsdag. Of het nou eh, commerciële onzin is of dat het juist een heel mooi is. En de meningen liepen uiteen. De ene die heeft er prachtige herinneringen aan en de ander die, die laat het liefst zo snel mogelijk aan zich voorbij gaan. En ziet het nog liever afgeschaft. Nou, zo gaat het vaak bij, bij dit, is de, dit is de Nacht. Mensen hebben uiteenlopende meningen en dat is ook mooi. En daar is de eerste twee uur ruimte voor. Maar als u een vaste luisteraar bent, dan weet u dat we derde uur altijd wat meer muziek draaien.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 En eh, nou, ze is eigenlijk nog maar net begonnen. Heeft nog niet zo heel lang geleden haar eerste nummers uitgebracht. En heeft nu al een, een Brit Award op haar naam staan. Dat is niet mis. En veel mensen zijn erg benieuwd wat er nog meer van haar hand gaat komen de komende tijd. Ze schrijft ook nummers voor uiteenlopende artiesten als Susan Boyle. De, de bekende ja, bijna klassiekachtige populaire zangeressen uit die talentenjacht. Maar ook voor Leona Lewis en voor rapper Tiny Tampa. Nou, dat is, eh, dat, dan heb je zeker een brede muzikale smaak als je daar allemaal voor kan schrijven. En haar eigen muziek, dat is, nou, je hebt het net gehoord, een beetje een mix van R&B, pop en, eh, en singer-songwriter-stijl. Erg leuk, Emily eh, Sunday. Het volgende nummer is If You Let Me Stay van Terence Trent D'Arby. Sweetheart, listen. bags down, okay? Before you make a decision like that, please just listen to me, because I don't want you to leave. I definitely don't want you to leave. Just hear me out. lessons. This is not a time to fall in love with an illusion. That would be kind of strange, don't you think? Not a time to be the only one that can't figure out why we always call you Mrs. Doubt. say make some noise do something that's just not you and tell me how it's like tell me what you are, Mrs. Down. Doubt van Casey. Een echte naam van, eh, van Casey, dat is eh, zanger Kelly Veerman. Kelly is in dit geval een, eh, jongen. En dat is een bijzondere singer-songwriter, want hij heeft zichzelf een belofte gedaan in, in 2010 geloof ik. En dat is dat hij elke maand één nieuw nummer uitbrengt. Nou ja, als je dat eenmaal gezegd hebt, dan is er natuurlijk geen weg meer terug. Dus dat heeft hij dan ook, ook echt gedaan. En zijn bedoeling is om van al die nummers in, in dit jaar een album uit te brengen met de beste daarvan. En hij laat zich een beetje inspireren door singer-songwriters als Jason Mraz en, eh, en Jack Johnson en Damian Rice. Maar hij is gewoon eh, nou ja, een Nederlandse singer-songwriter die, eh, die hard aan de weg aan het timmer is. En als het goed is kunnen we dus dit jaar zijn eerste album verwachten. Ik ben erg benieuwd. Het volgende nummer, ja, dat is een nummer dat, dat past perfect bij, bij de dag die nu komen gaat. Namelijk Valentijnsdag.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 It seems no. so jaded. Life's mystery. Runaway Train van, ja, van Soul Asylum. Ik weet niet eens precies hoe je het eh, goed uitspreekt. Dat weet mijn uh, technicus Max vast. Nee, ook niet. <laughs> Nou ja, hoe dat ook. We kennen het nummer allemaal. En eh, daarvoor hoorde je Heaven van Salvador. En dan wel in de live uitvoering van het Flevo Festival 2008. Dat is nog eens, dat is nog eens muziek. Mocht je daar nog nooit geweest zijn deze zomer... komt er weer een nieuw Flevo Festival. De datum weet ik niet, maar als je dat echt graag wil weten... kun je altijd even kijken op flevofestival.nl. We hebben altijd een eh, soort mini-rubriekje s'nachts uh, genaamd Nachtgedachten... waarin we een vertaling van een songtekst naar het Nederlands maken. En mocht u thuis eh, nog lekker wakker, wakker, liggen in bed... of onderweg zijn in de vrachtwagen... of weet ik het wat aan het doen zijn... misschien weet u het nummer vast voordat we hem inzetten. dan heeft u een klein minispelletje voor uzelf. De tekst is als volgt. Mensen, maak je klaar. Er komt een trein aan. Je hebt geen bagage nodig. Stap maar in. Wat je, nodig hebt, wat je nodig hebt is geloof om de dieselmotor te horen. Je hebt geen ticket nodig, maar, bedankt God, maar bedank God. Het nummer is geschreven door Curtis Mayfield voor de groep The Impressions. Waarschijnlijk weet u het al wel. Het is het nummer People Get Ready. Racing Pirates van Nora Jones. Het volgende nummer eh, waar we naar gaan luisteren, dat is van de band Civil Wars. Ik weet niet of u de band kent. Ze bestaan nog niet zo, eh, of tenminste zijn in ieder geval nog niet zo heel lang heel bekend. Maar ze zijn wel erg goed en eh, sinds kort ook gelauwerd. Want afgelopen zondagavond was de uitreiking van de Grammys... de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen. En daar zijn de Civil Wars zijn in de prijzen gevallen. De band bestaat uit John Paul White en Joy Williams die elkaar op een hele bijzondere wijze ontmoeten trouwens. Die allebei waren ze gevraagd om mee te werken aan een schrijfsessie. En ze werden aan elkaar gekoppeld om een country folk nummer te schrijven. En na slechts een woord of twee... Nou, toen was de magie tussen White en Williams al duidelijk. Ze begrepen precies waar de ander, eh, waar de ander heen wilde met het nummer. En hun stemmen die vielen samen in, zo werd gezegd, een hemelse harmonie. Het duo komt op 29 eh, maart komen ze naar, uh, komen ze naar Amsterdam. En eh, mocht u ze nog niet kennen, dan kunt u nu met ze kennis maken. The Civil Wars met Poison and Wine. Kijk, en je voelt dat ze je ook zitten zet. Als ze aal door haar haar zit te draaien als ze pret. Dan lijkt je alles goed, dan lijkt je alles mooi. De wereld in de zonne, als ze lacht. Een jong grappie, maar niet eens een goede was. Als ze schrikt van een façade. En ze houdt je even vast. Dan leg je alles goed. Dan leg je alles van you. Dan, dan leg je alles goed. ja alles goed. En als ooit op een dag alles naar wordt in de kop, zoek dan is goed, al je liefde weer eens op. Dan lek je alles goed, dan lek je Daniel Loos met De Wereld in de Zunne. Eerste single die afkomstig is van zijn nieuwe album Gunder. Tenminste, ik denk dat je het zo uitspreekt. Ik weet nooit helemaal zeker bij eh, dat mooie dialect. Het is een eh, nieuw album vol met nieuwe songs. En eh, zoals hij zelf zegt, een hoofd vol met nieuwe verhalen. Nou, niet alleen Daniel Loos, die maakt nieuwe muziek. Er wordt nog veel meer nieuwe muziek gemaakt. Maar wat is er nou mooier dan s'nachts af en toe luisteren naar, naar gouden ouwe, naar mooie classics... Zoals bijvoorbeeld het nummer A Horse With No Name. Daar gaan we straks naar luisteren, maar eerst eh, horen we Ten Sharp met Dream Home. see. Klamer. out of the rain. In the desert, you can remember your name, cause there ain't no one for to give you no pain. fantastisch nummer voor een nachtradio zitten. Horse with no name. Ik eh, zie bijna mezelf al in een vrachtwagen zitten. Lekker aan het toeren op de weg met, eh, met dit nummer op de achtergrond. Het eh, laatste nummer waar we dit uur naar gaan luisteren is van een, is van een band die niet meer bestaat. Maar die nog vaak gedraaid wordt en dat is Crasip. En de zangeres ervan, dat is Jacqueline Govaart. En nou ja, die, die kennen we allemaal natuurlijk ook van hun eerste hit, I Would State, Toen kwamen ze net volgens mij van, van de Rock Academie. Maar hebben daarna vele nummers uitgebracht. Alleen eh, op een gegeven moment hield het op. Cressup eh, hield op te bestaan. Maar Jacqueline die gaat verder en die heeft eh, nog een nummer uitgebracht met Elaine Clark en nog wat andere dingen. Maar nu heeft ze zich eventjes helemaal teruggetrokken. En zij schrijft er ook over op haar website. Van nou, ik ben ook even helemaal uit het digitale leven verdwenen. Twitter, Hives, de website, ik houd het allemaal even niet meer bij. Maar ik ben gewoon lekker bezig met, met wat familiedingen. Een zus die moeder wordt. En ze is hard aan het schrijven. Ze zegt, ik vergeet helemaal deel te nemen aan het leven... maar ik verdwijn langzaam in mijn piano en nieuwe songs. Heel fijn om na een paar hectische jaren weer verder even alleen maar met schrijven bezig te zijn. Dus binnenkort kunnen we wat nieuws van haar verwachten. We gaan er zo naar luisteren en eh, dan is het uur alweer voorbij. En in het volgende uur hebben we eh, meer muziek. Maar eerst het nummer Cressip. En dan niet I Would Stay, maar die andere mooie I Apologize. Stay. can not seem to forget. I took.